De politie meldt dat er in ieder geval 151 doden zijn geborgen in de noordoostelijke stad Sendai. Het Japanse persbureau Kyodo schat dat er zeker duizend mensen omgekomen zijn. Ook worden veel mensen vermist. Het is nu nacht in Japan, wat het zoeken naar slachtoffers moeilijk maakt. In Tokio brengen veel mensen de nacht op straat door, omdat ze niet naar huis kunnen. Het openbaar vervoer ligt plat. In het noordoosten van Japan zijn veel mensen opgevangen in sporthallen. De regering heeft 300 vliegtuigen en 40 schepen paraat om de reddingsoperatie bij daglicht voor te zetten. Onder meer Amerika en Nederland hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar de slachtoffers. Meer dan 12 uur na de eerste zware aardbeving zijn er nog naschokken voelbaar. Het zijn er tot nu toe ruim 80. Ook zijn er problemen met een kerncentrale bij de havenstad Onahama. Het koelsysteem werkt niet naar behoren. Er lekt geen radioactief materiaal, maar de druk in een van de reactoren neemt wel toe. In de omgeving van de centrale zijn 2800 mensen geëvacueerd. De tsunami lijkt in andere landen weinig schade te hebben toegebracht. Hawaii is wel getroffen door hoge vloedgolven, maar niemand raakte daar gewond. En aan de Amerikaanse westkust zijn veel bootjes gezonken. Het kabinet gaat nog meer Libische tegoeden bevriezen. Minister De Jager zei na afloop van de ministerraad dat de tegoeden worden bevroren van bijvoorbeeld de Libische Centrale Bank. Nederland trekt op dit punt één lijn met andere landen in de Europese Unie. Op een top in Brussel hebben de Europese regeringsleiders gesproken over Libië. Frankrijk heeft de oppositie in Libië erkend als de vertegenwoordiger van het Libische volk. De rest van Europa wil zover niet gaan. Wel zijn alle EU-leiders het over eens dat kolonel Gaddafi onmiddellijk moet vertrekken. Het weer. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen is het zacht met maximaal rond 13 graden. Tegen de avond kans op regen.